Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Demissionair minister Brekelmans gaat in het kabinet bespreken... hoe het verder moet met maatregelen tegen Israël. Afgelopen dagen overlegde Brekelmans daarover... met andere Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Kopenhagen. Dat leverde niets op. De gesprekken over de sancties lopen al maanden... maar de EU-lidstaten kunnen niet eens worden. Binnen het kabinet wil Brekelmans nu kijken welke maatregelen haalbaar zijn... en of Nederland dat dan alleen of met andere landen moet doen. Bij een Israëlische luchtaanval in Jemen is de premier van de Houthi-regering gedood. Ook een aantal ministers is omgekomen, hebben de Houthis bevestigd. De aanval was donderdag in de buurt van de hoofdstad Sanaa... die in handen is van de rebellengroep... Israël en de Houthis bestoken elkaar geregeld met raketten en drones. De Houthis zeggen dat te doen uit solidariteit met de Palestijnen. Ze worden gesteund door Iran. Een meteoriet van de Sterrenwacht in Dordrecht is geveild voor 1,7 miljoen euro. De Sterrenwacht heeft geld nodig om open te kunnen blijven en besloot daarom de meteoriet te verkopen. Vooraf werd gedacht aan een opbrengst rond de 1 miljoen euro, maar het brokstuk bracht tonnen meer op. Een Amerikaans bedrijf is de nieuwe eigenaar. Het gaat waarschijnlijk om de grootste ijzermeteoriet die ooit is geveld. De meteoriet werd in de 19e eeuw gevonden in Namibië... en was sinds 2004 in het bezit van de Dordtse Sterrenwacht. In de eredivisie heeft Ajax gelijk gespeeld uit bij FC Volendam. Het werd 1-1. Het is het tweede puntenverlies voor Ajax dit seizoen. De Amsterdammers speelden ook al gelijk tegen Go Ahead Eagles... Volendam heeft alle vier zijn eredivisiewedstrijden dit seizoen gelijk gespeeld. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog regen, later droog en geregeld zon bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute. Maar de weg is gelukkig wel weer vrij...